Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Jemen is een konvooi met de Nederlandse oud-generaal Patrick Kammaert beschoten. Hij en zijn team bleven ongedeerd. Kammaert is hoofd van de VN-missie die toeziet op naleving van de wapenstilstand in een deel van Jemen. De jemenitische autoriteiten zeggen dat het VN-konvooi onder vuur kwam te liggen... toen het in de provincie Hodeida onderweg was naar de gelijknamige stad. De schutters zouden Houthi-rebellen zijn. De komende jaren zijn miljarden euro's nodig voor achterstallig onderhoud aan alle bruggen en viaducten in ons land. Dat geld is er nu niet en dat zal op termijn wel gevonden moeten worden. Dat zeggen CDA en VVD na berichtgeving van een Vandaag dat de Merwedebrug aan een ramp is ontsnapt. Twee hoogleraren zeggen tegen het programma dat de brug... die in 2016 werd afgesloten voor vrachtverkeer... op instorten stond. Sindsdien worden bruggen met dezelfde constructie scherper gecontroleerd. Daarmee zijn de risico's beter in beeld, denken de partijen... maar voor onderhoud blijft extra geld nodig. De Nederlandse journaliste Ans Boersma denkt dat ze mogelijk Turkije is uitgezet... omdat ze een paar jaar geleden een relatie heeft gehad met een Syriër. Het gaat om een man die onlangs in Nederland is gearresteerd... vanwege voormalig lidmaatschap van terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. En in het Universitair Medisch Centrum Groningen is een personenlift... met 14 mensen van de zesde verdieping naar beneden gestort. Eén persoon raakte daarbij gewond. In de lift stonden studenten en medewerkers van het ziekenhuis en de universiteit. Het ongeluk gebeurde tijdens werkzaamheden aan de lift. Die was vastkomen te zitten op de zesde verdieping. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Andere liften in het pand zijn uit voorzorg buiten werking gesteld. En dan het weer. Buien met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Ook kan het glad worden. Tussen de buien door schijnt de zon. Het is een graad of vijf. Komende nacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen is het droog en schijnt geregeld de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk op donderdag. In de regio Noord-Holland staan files met 10 minuten of meer vertraging op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen Schiphol en die weer meer 10 minuten. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Sloten en het Ringvaart Aquaduct 20 minuten vertraging. De opruimwerkzaamheden, één rijstrook is dicht. Verderop richting Den Haag tussen Burgerveen en Leidsendam een kwartier oponthoud. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring een kwartier. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en op het Velsen drie kwartier vertraging.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 met al die mensen om je heen. hebt een vriend. Als je lacht, als je huilt, zeg me naam. Nou. Iemand die voor je Jansen is voor een buitententoonstelling op zoek naar foto's... van 15 Zandvoortse fotografen... die ieder twee staande digitale beelden kunnen inleveren... met als thema Sunset Boulevard. De boulevard en omgeving moet duidelijk zichtbaar zijn... en ook dat het om Zandvoort gaat. Het zijn 15 expositiepanelen, Boulevard de Favage... die aan twee kanten zichtbaar zijn... Iedere fotograaf zet zijn of haar naam op de foto... en vermeldt van zijn of haar website. Van meer informatie, deadline en technische gegevens... h.jansen.zandvoort.nl En net was het K3 en het was eigenlijk een beetje een verzoekplaat van mijzelf. En ik ga door met Elvis Presley in de ghetto. as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing she don't need, is another hungry mouth to feed in the ghetto. Well, don't you understand? A child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night and he learns how to steal and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. And as her young man On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. something Dat is ons volgende item uit 1981. Wie dat zijn, dat laat ik nog even in het midden. Songwriter Andy Hill schreef het lied in eh, eind 1980... met het doel mee te doen aan de Song for Europe. Dat zijn de Britse voorronden van het Eurovisie Songfestival. In dit geval het Eurovisie Songfestival uit 1981. Martin zelf wilde het zelf al zingen en verzamelde een aantal muzici om haar heen. En samen met haar manager kwam tot de volgende viertal... Cheryl Baker, Bobby G en Gene Austin. Nollen bleef en Martin zette zichzelf even buitenspel. Het lief haalde de finale van de voorrondes en de meningen waren verdeeld. Men vond de tekst bij vrij inhoud, inhoudsloos... en ook de zangkwaliteiten werd niet altijd geapprecieerd. Toch wist Buckfish, want daar gaat het over, de eindstreep te halen... mede door de geografie en dan met name het moment dat de twee mannelijke leden de lange jurkjes van de dames wegtrekken... en zo minirokken zichtbaar werden. Het publiek trok ze niet van aan en dat zou een typisch songfestivalliedje zijn. En kocht de single massaal. Ook in 2013 was het nog populair. Luisteraars van de BBC 2 Radio kozen het tot de beste Britse inzending van het Songfestival ooit. Hier komt Busvis met Make Your Mind Up. eerstvolgende eh, Kerkpleinconcert is op 20 januari. En dat is aanstaande zondag. De openingsconcert van het Heemsteeds Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Dick Verhoef als dirigent... met medewerking van Sander van Wilgenburg op gitaar. De locatie is de protestantse kerk, Kerkplein nummer 1. De aanvang is om 3 uur en de kerk is open om half 3. De toegang is 5 euro. Voor meer informatie, Toosbergen, daar komt het telefoonnummer 06 518 538 14. Ik herhaal 06 518 538 14. En ik ga door met The Rose van Bette Miller. Some say love, it is a river that drowns. Some say Even aandacht voor een programma dat op zaterdag uitgezonden wordt van ZFM. Rijf vanuit Hotel Hoogland. Goedemorgen Zandvoort. En het is een programma wat live uitgezonden wordt. En om tien over tien is het Classic Concert, een openingconcert met het halen Heemsteeds Philharmonic Orkest komt in de aandacht. Vijf voor half elf proeflokaal Brechtje. En om tien over half elf dinsdagmarkt Noord moet blijven. En dat is nog even wie daarvoor komt, is onder voorbehoud. En om tien over elf, dat is politiek. En vijf voor half twaalf. Filmdorm Zandvoort met Troebel. En dan hebben we tien over half twaalf nog... Dans voor ouderen met juf Connie Lodewijk. De presentatie is Roy Dongen, Pieter Joustra en Gerry Rutte. De techniek en de muziek Thomas de Jong en Koordraaier. Ja, en ik ga door met Zwart-Wit van Frank Boeiengroep. está. hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag tussen de buien door liep de temperaturen op naar ongeveer 5 graden. Maar de buien kon de temperatuur naar ongeveer 1 graad dalen. De wind draaide van zuidwest naar west tot noordwest... en was zwak tot matig aan de kust vrij krachtig... en in de middag aan de kust mogelijk hard, 7 voor. Tijdens buien kon zware windstoten voorkomen. Komende nacht klaart het op en wordt het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten ontstaan er mogelijk mistbanken. Landinwaarts gaat het op vele plaatsen licht vriezen... en is er in de nacht en ochtend grote kans op gladheid... door bevriezing van natte weggedeelten. Ook door een sporadische winterbui kan het tevens glad worden. Vlak aan zee blijft de kwik enkele graden boven nul. Boven land is de wind zwak en veranderlijk... en aan zee zwak, zwak tot matig en noordwestelijk. Vrijdagochtend lossen de eventuele mistbanken op. Overdag zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon... en het blijft op de meeste plaatsen droog. temperaturen lopen uiteen van 5 graden aan de kust... en tot 2 graden verder landinwaarts. Er staat een zwakke tot westelijke wind. Ja, het ziet er toch eigenlijk wel heel mooi uit. Nou, tree, steps to, steps to heaven. Just listen, and you will plainly see. And as life travels on, and things do go wrong, just follow steps one, two, and three. Step one it She falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that's sure. Seems like heaven to me. elke woensdag in de blauwe tram. Zin om gezellig samen te klaverjassen? Vanaf nu kan dit elke woensdagmiddag tijdens Samen Doen. Er zijn een paar enthousiaste deelnemers, maar er is ook genoeg plek voor nieuwe klaverjassers. Komt u meedoen? De kosten zijn 2,50. De eerste keer meedoen is gratis. Elke woensdag van half 2 tot 4 uur. Locatie Blauwe Tram Louis Davids Carré nummer 1. En dan zijn we er nog niet. Poëziemiddag en op donderdag 24 januari van 2 tot half 4 behandelen we gedichten van M. Vazalis. Pseudoniem voor Margreta Drooglever Fortuin Leemans. Dichter, psychiater, echtgenote en moeder. Uit, 19, uit 1909 tot 1998. Aanmelden vooraf is prettig, maar niet noodzakelijk. De kosten zijn 2 euro, inclusief koffie en thee. Dan nog 24 januari van 2 tot half 4. Locatie De Blauwe Tram, Louis Davids Carré, nummertje 1. pajama, rolled out of bed, and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. And Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we is all on the cover of Newsweek, and I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rosie, the queen of Corona. Seeing me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Elke laatste vrijdag van de maand kinderdisco en minidisco. Elke laatste vrijdag van de maand organiseert On Air Events... een kinderdisco in het gebouw van Pluspunt Zandvoort... aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort Nieuw-Noord. Tijdens deze maandelijkse kinderdisco is er veel gezelligheid... muziek, dans en spel. Elke disco heeft zijn eigen thema. En deze keer is het thema glitter... Voor de kleintjes wordt er een minidisco georganiseerd. En de minidisco is voor kinderen van 3 tot 5 jaar. En voor, dat is van 6 tot 7. En de deelname is 1 euro. De kinderdisco is voor kinderen van 6 tot 12. En die is van 7 tot 9. Ja, dan ben je al wat groter. De deelname is 2 euro. Een tienerdisco is in de toekomst bij veel vraag mogelijk. Meer informatie is te krijgen via info@onairdance.nl. Ja, of een telefoonnummer 06 194 27070. En ik herhaal 06 194 27070. casa portuguesa fica bem Pão e vinho sobre mesa E se a porta humildemente bate alguém Senta-se à mesa com gente Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alegre, um cacho de uvas douradas, duas rosas num jardim é de azulejos, mais o sol da primavera. Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. É é com certeza uma casa portuguesa. falar a fartura de carinho E a cortina da janela o luar Mais o sol que bate nela Basta pouco, pouco chinho para alegrar Uma existência singela Mas só amor, pão e vinho E caldo verde, verdinho A fumegar na tigela Quatro paredes caiadas princesa portuguesa. Verfrissend. Grensverleggend. Optimaal. ZFM. I must be strong. tijd voor het eh, Circus Zandvoort, het programma tot 23 januari. En het is dan Hoe tem je een draak? Nummertje 3 in 3D in het Nederlands. 6 jaar, zaterdag, zondag, woensdag om half 2. Astrik en het geheim van de toverdrank. Zaterdag, zondag en woensdag om half 4, ook zes jaar. Bohemian Rhapsody, daar is hij weer. Donderdag en dinsdag om 13.30 uur, 12 jaar. En donderdag tot en met dinsdag om 8 uur. Dus is een dubbel programma. En dan hebben we ook nog filmclub Simon van Kolm, Coldware. En dat is een liefdesverhaal in de jaren 50 in Polen. En dat is woensdag om half acht. Voor de kaartverkoop en de info zie www.circusandvoort.nl supportgroep. En dat is elke vrijdag. Gewoon doen, een supportgroep voor vrouwen die aan de slag willen. Denk je wel eens aan vrijwilligerswerk of gewoon werk... maar weet je niet waar je moet beginnen... Kom dan naar deze inspirerende, praktische, leerzame en vooral gezellige bijeenkomsten... gericht op je inzicht en mogelijkheden te versterken. We werken aan onderwerpen zoals cv maken, vision board maken... sollicitatietips, gewoon doen en het is kosteloos. Wel wordt je verwacht aanwezig te zijn. Iedere vrijdag, behalve de schoolvakanties, van 9 tot 11.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 Het kan iedereen overkomen. En toch heeft ingrijpende gevolgen voor de kwaliteit van het leven. Deze supportgroep is beslist geen klaaggroep. De sfeer is altijd positief, met humor en met respect voor elkaars situatie. Aanmelden kan via info depressievevereniging.nl. En dat is de eerste en de derde maandag van de maand van 2 tot 4. De locatie is de Blauwe Tram Louis Davis Carré, eh, Louis Davis Carré nummertje 1. Ja, the 18th century cobblestone streets with the horse and the carriages to rest our feet to the train and city tram came the birth of Mechanical Man. And with Mechanical Man came the automobile. Henry Ford's Model T with an engine on wheels. And a crazy race began. It's technical is het einde van het tweede uur. Ik wens u, en dat is een beetje vroeg, maar ik wens u toch een heel goed weekend.